Ik denk dat het inderdaad een klein beetje over is. En het is weer voorbij. Die mooie zomer die ongeveer twee weken geleden begon. Nee, we mogen niet klaar. We hebben een heerlijke zomer gehad. Matthijs van der Meer is heel snel vanuit de studio naar het Horense NS-station gespoed. Om daar de trein nog te halen naar zijn geliefde heer Hugo Waard. Heer Hugo Waard waar hij gaat, eh, gaat lekker kokoenen op de bank. Je hebt helemaal gelijk Matthijs, geniet van de avond. En tot 10 uur ga ik eh, hier het eh, weekend voor jou nog een klein stukje verlengen. We zijn zojuist begonnen met een absolute reggae-klassieker. Bob Marley en the Live uitvoering van Exodus, The Movement of Job People. Wat kun je verwachten de komende twee uur? Nou, in ieder geval heel veel muziek wat jij mee kan, eh, kan gaan aandragen. Middels de Babbelbox. Of anders middels Twitter, Radio 501, Arwin Maar ik zou het gewoon simpeler houden. Doe het op die Babbelbox. Of eh, stuur het naar studio radio 501.nl. Met een beetje mazzel heb ik straks een eh, redactielid die dat allemaal voor mij kan gaan bewerken. En ik heb een heel leuk lijstje meegekregen van eh, mijn grote vriend Pieter McVee. Vorige week stonden we hier samen in de studio met Chris Keys. Het was een hele gezellige avond. Chris was een klein beetje beneveld, maar dat maakte het niet minder gezellig. En uh, Pieter had het zoiets van, nou, ik, ik heb wat muziek van oud-leerlingen van me mensen die je kent in Belfast. Die geweldige muziek maken. En eh, ja, wellicht kun je daar een eh, klein beetje aandacht voor, eh, voor geven. natuurlijk heb ik daar aandacht voor. En uiteraard muziek van Peter McVeigh, Chris Keys en Rob Murphy. Hier tijdens de On The Rocks. De uitvoering om jouw weekend een klein stukje langer te maken. Silhouettes Can't Keep Up. En dit is Kraken Smaak op Radio 501. Hold Back Love. It's the Lovebird remix. so much closer to what we're feeling. We need substantial attitude, can't hesitate. If this is good, then I'm staying. If this is bad, let me be. voor de zondagavond. Kraak en smaak featuring Lex and Press en Hold Back Love. En daarvan hoorde je de Lovebirds remix. Wat eh, bijzondere nieuwtjes die ik eh, gedurende de afgelopen week tegenkom. Ga ik straks nog wel eventjes, eh, eventjes met je delen. Ik ben benieuwd wat jij ervan vindt. Ondertussen merk ik dat ik straks het nieuwe album Earth, Wind and Fire tegemoet gestuurd ga krijgen hier in de studio. Ik ben heel erg benieuwd wat die mensen onder leiding van Philip Bailey nog aan het, aan het doen zijn. Grappig van deze heer op de achtergrond. Eh, eh, in het buitenland komen ze er gewoon weg om crack en smack te eten. Ja, het is een dingetje. En dat eh, kan eigenlijk alleen maar in Nederland. En met deze Nederlandse artiesten die over grenzen dit soort fratsen kunnen gaan uithalen. We gaan even naar, naar België toe. Een aantal jaren geleden. Ze hebben inmiddels alweer fantastische nieuwe muziek. Get Funky, een laatste wapenfeit. Maar dit was echt een dingetje. Ik weet niet of je het, of je het verhaal kent. jaren terug drukke dag op het werk geweest. Weet je, komt thuis van het werk. Lekker eventjes liggen. Even zo'n heerlijk meditatief zen-momentje meemaken. En ondertussen gaat, uh, gaat de wekkerradio. En hoorde ik deze klank op de achtergrond. En was ik werkelijk verkocht. Het is de formatie Daft Punk. En het nummer waar alles mee begon voor deze heren. En inmiddels niet meer weg te denken vanuit festivals. En ja, te gek dat ze dus inderdaad ook weer aan het spelen zijn. Want dat was toch een hele tijd eh, eh, toch wel een klein dingetje dat ze dat gewoon al lang niet meer deden waren inmiddels gewoon weer op het podium te bewonderen. Het zijn de mannen, misschien ook wel meisjes, maar dat denk ik niet van Daft Punk en Around the World. Mocht je net zijn ingeschakeld, van harte welkom bij Under Rocks. Tot 10 uur ben ik bij je met de beste muziek. En je kan meedoen, hè? En doe dat dan ook. Jamiroquai, zojuist ook al eh, gedraaid door uh, eh, Matthijs van der Meer. Een heel ander nummer, dus ik denk van ja, ik kan het volgens mij wel maken om deze plaat te draaien. Goed, muziek van een heel ander kaliber. Het is inmiddels twee minuten voor half negen en het begint alweer ja, knetterdonker te worden. Het begint echt serieus weer de donkere dagen gaan langzaam alweer ingeluid worden. De en de tai tai is inmiddels ook een wetenschappen te vinden. Maar de goede muziek blijft altijd een ding op jouw eigen www.radio501.nl. Zoals dit zijn de Scabs. Robin, de Liquor Store. Ja, je moet wat. zit al dagen niet midden wat de Ikea-bank. Zonder seks of Robbing a Liquor Store. En dit waren Bukkers en Botstoffen gedrocht. Dit is de Singer-Songwriter 2013 Lakeside Stories Contest winnaar. De Sylvia en mee op Radio 5 haar single Jumping In. in geleden studio komen opzoeken. Het waren Jacob steeds betreden. Sylvia en mee. Jump In is de single die ze uit heeft gebracht onder het label Lakeside. En ik vind hem mooi. Het is een typisch liedje waarbij je, eh, als je live wordt gespeeld, lekker mee kunt zingen. Zo van... Blijft een leuke meid. De Midwoudse Sylvia M.E. Winnares van Lakeside. Singer-Songwriter Contest 2013. En wat een energie dat meisje op het podium weet neer te zetten. Echt heel vet. Pieter McVee zal straks ook nog inschakelen, heeft hij beloofd. Hij is op zoek naar een, eh, naar een pinautomaat om het eh, diner te betalen wat hij zojuist met zijn vrouw heeft genuttigd. Ik zei nee Ren gewoon weg, joh, jou schelen. In ieder geval, muziek uit Ierland. Dus Mellow Jim en Mario. You brought all the computers. in street the darkness comes, we'll just keep on playing. I'll count to forty, climb and then I'll see all these friends of mine hiding in Orange Street. When the darkness comes, we'll just keep on Jin en Mario, You Brought All The Computers. Ik blijf het echt een geweldig aanstekelijk plaatje vinden. Zo ook eh, deze. Dance. Oud Radio 501 plaat voor jou. Zonder aanvoering van Edwin de Herder zit Mama Lou en Dance. Inmiddels is de videoclip ook uitgekomen. Zoals kijken we hem op de website ook kunnen zetten. Red light, Blue light, Stroboscope. Eh, Mama Lou en Dance als Radio 5 alleen plaat voor je hoofd een aantal weken geleden voorbij is gekomen. En dat de plaat eh, onmiddellijk is opgepakt door eh, verschillende binnenlandse en buitenlandse radiostations. Inmiddels is de plaat ook gedraaid op een Luxemburgse zender, een Engelse zender, Amerikaanse radiostations in Portugal, Zweden. En wordt je ook in een Amerikaanse club gedraaid. Ja, het houdt niet op voor Edwin de Herders, Mama Lou en Dance. De Kijk, Het album dat komt in eh, november uit. Maar ik kan je alvast vertellen dat ik vandaag contact heb gehad met Edwin Derder. En tijdens de allereerste, of tijdens de aankomende, de komende uh, open huisuitzending. Eh, dat is de eerste vrijdag van oktober. de hoeveelste van oktober dat is, dat ga ik dan onmiddellijk even voor je opzoeken. Want dat weet ik dan weer niet uit mijn hoofd. Zo ben ik dan ook alweer. ik ga eens eventjes kijken. De eerste vrijdag van oktober, dat is 4 oktober. 4 oktober in Muziekcafé, het kantoor van de buurman. Een optreden van niemand minder dan ja, Mama En ze zullen ongetwijfeld dance ook eh, gaan spelen. Met die geweldige talkbox die, eh, die Edwin ermee heeft. Goed, ik, eh, ik had al gezegd, ik had wat opmerkelijk nieuws was ik tegengekomen. Ik weet niet of je het zelf gelezen hebt, maar een automobilist in Kuwait... die heeft afgelopen zaterdag een ontsnapte leeuw in zijn auto gelokt. Je hoort wat ik zeggen. Hij heeft een ontsnapte leeuw in zijn auto gelokt. Ik weet niet of je dat helemaal lekker bent. Hij liet het hier plaatsnemen op de achterbank en stapte zelf gewoon ook het voertuig. Belde vervolgens toch maar even de politie omdat het een beetje een penibele situatie begon te worden. Hij zag het alleen wandelen door de straten van Bayan, een van de betere buitenwijken in het zuiden van de stad Kuwait. Voorbijganger stapte in de auto met een leeuw. Maar toen het gevaarlijk werd, belde hij de politie. Een agenten hebben het dier vervolgens overgebracht naar een politiewagen. En in de Kuwaitse media eh, circuleren een aantal foto's van de leeuw die eh, vanaf de achterbank uit het raampje van de eh, politieauto staat. Het dier is opgevangen door de Koeweitse landbouwautoriteit. het is nog wel zo dat de agenten in Koeweit op zoek zijn naar de eigenaar van de leeuw die, die je waarschijnlijk als illegaal huisdier heeft, eh, heeft gehouden. Want eh, ja, dat schijnt in, eh, in Kuwait, onder rijke Kuwaitis, een, een statussymbool te zijn om een, om een leeuw te hebben. Nou, volgens mij heeft het beest maar, had het beest maar één gedachte. I am a man you see and one day I will be a lion in the morning sun.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 Wat ziet er weer lekker uit vandaag. Radio 501. 501. The heartbeat of internet radio. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio at radio501.nl. question wrong Mooie muziek op Radio 501 tijdens deze zondag 8 september 2013. We mogen inderdaad wel stellen dat de zomer voorbij is. Maar misschien, misschien krijgen we nog hier en daar een mooie dag waar we heerlijk van kunnen genieten. En toch nog een keertje de barbecue kunnen aansteken. In plaats dat we gaan denken welke zullen we dit jaar moeten gaan kopen. Maar ja, zullen. Ja, het zal wel weer aan mij liggen. Maar ik heb er nou weer zin in. Echt, het is september, de R is in de maand. Dat betekent dat je je kerststal uit het eh, stof mag halen. Toch? Of niet? Ik denk dat ik straks een kerstliedje ga draaien. Kan me geen moer schelen, maar Driving Home for Christmas hoor je in het tweede uur. Eerst gaan we even luisteren naar de plaat van je hoofd en naar de boodschappen. Dan hoop ik eh, dat je straks weer eh, terug bent naar eigen. Voor het laatste uur On The Rocks tijdens het weekend op Radio 501. De plaat van je hoofd is een hele mooie. Tim van Doren, Always Consider Home. Tot straks. Dit, dit is deze week de Radio 501. Chevy, the bigger plan's already there. First a couple years of tuning, cause that thing really was a wreck. Some quality father-son time, some let's get to know each other better time. Jake just saw the chores of this wreck long left behind. He remembers all the breakdowns on a long forgotten road. the memories they gave him, he'll always consider home. 16. This ride was a cool machine. Driving Clara to the dance. He really was living the dream. Asking Bob, can I please go? Take the car, but don't be late. I want you home before 11. That means 11 on the dot. He Gebruikt u bloedverdunners? En ondergaat u binnenkort een ingreep? Vertel het uw behandelaar. En vraag de antistollingspas aan bij de Trombose Stichting Nederland. Kijk op antistollingspas.nl en voorkom complicaties. Bart Obraat, ambassadeur Trombose Stichting Nederland. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct Fly Emirates. Hello tomorrow. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stel is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips.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 Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 daar Daverende Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Welkom terug in het tweede uur van On The Rocks. 8 september 2013. De twee uur op de zondag. Die jouw weekend een klein stukje langer maken. Met fijne muziek waar je zelf aan mee kan doen. Flaming Lips, daarmee zijn we begonnen. Speciaal voor Guus uit Castricum. Tot vrijdag, Guus. Race for the Prize. En eh, inmiddels op de ja, op de Babbelbox een behoorlijke ja, een, een, soort van discussie of een verhaal over inderdaad de slijterij beroven. Maar dat had alles te maken met die geweldige plaat van The Scabs die ik in het voorgaande uur draaide. En Robin the Liquor Store. Eh, Chris wilde eh, onmiddellijk deze kant op komen met een hele grote tas. Eh, niet nodig Chris, je kunt gewoon zitten of planken. Net wat je leuk vindt. Oké, dan dankjewel. De Stone Owner op de potten en pannen. fun, soul country. Selling with blue-eyed country soul. Smith en zijn Beans and Fatback en de Homegrown Recipe. En daarvan hoorde je de live uitvoering op Radio 501. Uh, eh, Pierre McVee ingeschakeld. Ik kreeg zojuist een eh, heel vreemd eh, WhatsApp-berichtje van hem. zijn Nederlandse uitspraak is nog niet helemaal duidelijk. Maar ik begreep wel dat hij, wat hij bedoelde. Hij had, hij zoiets van, joh, een, een beentje die hier uit, uit Belfast vandaan komt... is echt helemaal geweldig. ze heette Plastic Rose. En zou je het nummer kunnen draaien? Kids don't behave like this. Nou echt, geloof me, het is super vet. Ik heb er gisteren nog geluisterd. En jij luistert er voor het eerst naar op Radio 501. Plastic Rose. just to have you around. Cause you laugh when I'm angry. I'm constantly thinking of ways we could sink in into each other's arms. till my shoes wore down Just to have you around Cause you laugh when I'm angry I'm constantly thinking Of ways we could sink in Into each other's arms Volgens Cyril een hele vette track, een dikke 10. volgens Chris Thijsmans een 8,5. Voor Plastic Rose, het album heet Camera shutter Live. Laat mij weten wat jij vindt van Kids Don't Behave Like This. En dan eh, zal ik dat straks nog eventjes door, uh, doorgillen. Dus komt u maar door. met Plastic Rose als een van de nieuwe artiesten bij Radio 501. Moet het vaker gaan draaien? Of heb je dus iets van nee joh, laat me achterwege en uh, doe volgende week nog eens een poging? Laat het mij weten. Kids Don't Behave Like This. Dit is hele andere muziek van Chris Keys, Shadows. weekend vorige week. Met op zondag de eerste uitvoering van het nieuwe seizoen Lakeside Stories 2013-2014. En we konden het bijna Belfast Stories noemen. Deze man opende het. De man uit Belfast, Chris Keys. Je hebt geluisterd naar Shadows. En dat is dan ook weer een oud Radio 501 plaat voor je hoofd. Eh, ik schreef het net al een klein beetje op de balbox dat ik een plaatje voor Cyril eh, zou gaan draaien. En daarvoor heb ik echt eh, het hele diepe, donkere, vochtige, muffe archief van Radio 501 voor doorzocht. En ik heb hem gevonden. Het was een, eh, ja, het, in de periode, ik kan je zeggen, potverdikke jongens. Ik was nog niet eens vloeibaar. 1968. En deze mannen waren heel langzaamaan, of eigenlijk heel langzaamaan, keihard de wereld aan het veroveren. Inmiddels zijn het uh, eh, rockende opa's geworden. Maar dat maakt eh, Cyril Prumper, ja, de presentator van High Times, elke donderdag 6 en geen moer uit. De Rolling Stones. de track van Soundsurfer en Never Said a Word. Ik weet niet of jullie het vandaag hebben meegekregen, maar vandaag was de Amsterdam eh, City Swim. En daarin eh, deden eh, ja, de oude buurvrouw van Radio 501, toen wij nog op de koppelsweg zaten, Charlotte Wendges, die deed er aan mee. Die heeft vandaag ook echt gewoon keihard gezongen, samen met, met, haar, met haar vriendin Marike Wenink. En eh, zij hebben samen toch maar eventjes 4000 euro opgehaald. Wat allemaal eh, ten behoeve komt eh, naar onderzoek tegen de hele vreselijke auto-immuunziekte ALS. En Charlotte heeft samen met Marieke die race uitgezwommen. En dat geld mag bijgeschreven worden. het dubbele opgehaald dan vorig jaar. Inmiddels al ruim 1,5 miljoen euro. Wat gaat naar onderzoek naar echt een hele nare ziekte. En Charlotte en Marieke, ik zie jullie volgende week zondag hier in de studio. En we, komen, we gaan jullie onthalen met champagne en ballen. Dus die toeristen die lopen vandaag door, eh, door Amsterdam en die kijken in de gracht en die denken bij zichzelf... something in the water. Dit is Brooke Fraser. Birds singing on my so too. Brickland Radio 501. Something in the water. And uh, eh, he's in the building. I see Mr. Peter McVeigh. How are you doing, dude? Um, ehm, now, in a, eh, why not? Huh? You know, I, I miss you a little bit, my friend. Had a great time last week broadcasting the show together with Peter McVeigh and a little bit drunk Chris Keys. But we had big fun. I miss you guys. You have to come back soon. Peter McVeigh on Radio 501. Out of control for Harry Hall. so okay. secret, but uh, whenever Peter is singing about superheroes, he's actually singing about me. My new friend from Belfast, Peter McFay, on Radio One, and Out of Control. I got a little message from uh, from the man. Uh, let's see if this works. Um, We've got, baby, I got it. What we need, <laughs> baby, I got it. You don't know whose songs it are? Jesus Christ. Peter McVeigh op Radio 5 Lane blijft een hele vreemde snuiter. En I'm really sorry for his lovely wife Adele McVeigh. Please come, eh, come this way eh, as well whenever Harry L. McVeigh wants to come this way. Because I'm really looking forward to meet Big Punch McFart. McVeigh, I'm sorry. Muziek uit Nederland. Sanne Hans, Miss Montreal. This is just a flirt. I met you in a bar. I never thought it would come this far. Patience is a thing I lack, that's why I turn The last time that I saw you, we were sober, didn't have anything. this is Matt from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. Saturday Nights and Sunday Mornings 1492. de aanvoering van Adam Jurits. Waren de Counting Crows op jouw eigen Radio 501. Muziek uit Nederland van eh, de, man uit Utrecht. is zijn eerste album. En wat heeft dat teweeggebracht zeg. Het is eh, Kite Man op Radio 501. En waar het al mee begon. She blew like trumpets. have done us so wrong. Yeah, yeah, yeah. We started conversating, contemplating obligation. Yeah. Next thing in the bed, sex talking about tomorrow. afkomstig van het album The Hermit Sessions, Kite Man op Radio 501 en Blue Like Trumpets, She Blew Like Trumpets. Deze meneer komt in de week van 28 november naar de studio van Radio 501 om het Vader Jacob Stage te spelen. De Amerikaanse Justin Halsey luistert naar One Man's Words. Justin Halsey in One Man's Word. Peter McVeigh just loves to look in the mirror, and that's exactly the same what Chris is doing. And then he's like talking to you. I think it's quite scary, I can tell you. And I'm wondering if your lovely wife uh, Adele is already practicing the wooden clock dance. If so, I would like to see a movie clip about that. Justin Halsey, One Man's Word. Um, Another suggestion by Mr. Peter McVeigh, uh, back from Ireland. It's a band called More Than Conquerors, and this is Home is a Red Dress. Please let me know what you think. On a scale from 0 to 10, just drop it on the chat box and let me know. It's More Than Conquerors and Home is Red Dress. is red dress, and you'll never find anywhere like it, so settle another En Conquerors. En Home is the Red Dress. Eh, twee keer een 8 en een 7 van eh, Thomas. Die, eh, die vindt het een leuk deuntje. Maar hij wordt er nog niet volledig wild van. En dat is maar goed ook. Want als Thomas helemaal wild wordt, nou, dan kun je de verzekeringsmaatschappij wel gaan bellen. Dan hoor je, dan hoor je dit soort dingen, weet je wel. Thomas, Thomas, Thomas, Thomas. Hou je in, jongen. Kom op, man. Hè, ontspan. Hè, gelukkig. Weer gekalmeerd. Fijn. Jury van Horen ook, 7. Nou ja, Dan de volgende plaat. Cian Lavery heet de man. Luister naar a Little More Time. Give me just a little more time and I'll be flowing to your door. Just like the sea, though my moves are slow, I'm always heading for the shore. I like to think I'm not a complicated man, but then again, I can't be sure. So give me just a little more time, you know. Give me till the early morn. I play the flute in a ragdoll suit, and you wear the overcoat. I never wanted you more than the time you buttoned I crossed your throat. Yeah, my arm like an anchor would tie itself onto a boat. And whispered in my ear, where shall you take me from here? Looking out towards the cold. Clean the table and go. Make tracks in the snow. Smith slipped John on a city trip. I watch you moving and flashes in my life on a chair where I sit. Your mouth is covering mine under blankets. It's your turn to give me the slip. Clean the table and go. Make tracks in the snow. jee, heb je Thomas weer. Ja. Eh. Ah, zo, dat is opgeruimd. Ja, dit is gewoon Special Harwin. Dat is gewoon de man van vanavond. Hey Armin, wat zie je er weer lekker uit vandaag. Ja, nou dankjewel, maar dat hoef je echt niet elke keer te zeggen. Dat is echt werkelijk helemaal nergens voor nodig. Eh, je hebt geluisterd naar een eh, aflevering van On The Rocks. Om jouw eh, zondag en jouw hele weekend nog twee uur langer uit te rekken. En te genieten van heerlijke muziek. Ehm, geluisterd naar muziek van onder andere Peter McVeigh, Chris Keys, Rob Murphy. Natuurlijk de nieuwe single van Sylvia Aimee. En de oude Radio 501 plaat voor jou die afkomstig is van Mama Lou and Dance. Ehm, nice having you here all. Nice having you here as well, Peter McVeigh. you know, it's... It's getting dark so soon already, and it's only September, and that means the R is in a month. Oh, yeah, we have a month with, with the R in it, something like that. That's some kind of fucked up saying that we have here. And then I'm already ready for it, you know. Uh, Christmas decorations, stuff like that. So uh, I'm leaving you to, uh, all alone with a great tune. Thank you for listening to Radio 501 today. Hope till next time, and there will be Tuesday. I'm Tomorrow, a lovely non-stop schedule. And Tuesday, we're back with heavy metal and alternative music. Jongens, wat mij betreft, fijn dat jullie geluisterd hebben. En ja, ik krijg het er nu al warm van. Ik hoop dat jullie datzelfde hebben. Een hele fijne week, wat mij betreft, tot vrijdag. Ik laat je achter met Chris Keys en Driving Home for Christmas. driving home for Christmas. Oh, I can't wait to see those faces. Christmas.